4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Staten als Arkansas, Alabama en Tennessee worden al weken geteisterd door zware stormen, tornado's, onweersbuien en overvloedige regenval. De ravage is enorm. Huizen zijn verwoest door omvallende bomen die ook wegen blokkeren. Honderdduizenden Amerikanen zitten zonder stroom omdat ook elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. Verder zijn rivieren overstroomd. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen... zodat ze een beroep kunnen doen op noodhulp van de regering in Washington. De Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah zijn het eens geworden over de vorming van een interimregering... en ze gaan samen verkiezingen voorbereiden. Die moeten binnen een paar jaar worden gehouden. De twee bewegingen bestrijden elkaar al jaren. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat Fatah moet kiezen voor vrede met Israël of met Hamas. Allebei is volgens hem niet mogelijk. In Ivoorkust is een voormalige medestander van president Ouattara omgekomen bij gevechten met het regeringsleger. Het is de militieleider Koulibaly die Ouattara heeft geholpen bij het afzetten van zijn rivaal Bakbo. Die weigerde af te treden als president na zijn verkiezingsnederlaag in november. Deze maand werd Bakbo door Ouattara en zijn bondgenoten afgezet. Ouattara wilde als nieuwe president de rust in die voorkust snel herstellen. En daarvoor wilde hij onder meer de privélegertjes, zoals dat van Koulibaly, ontwapenen. Maar Koulibaly wilde eerst officiële erkenning voor zijn bijdrage aan de strijd tegen Bakbo. Bij een gevecht van zijn militie tegen het regeringsleger kwamen naast Koulibaly acht anderen om het leven. Barcelona heeft een grote stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In de halve finale wonnen de Catalanen de uitwedstrijd tegen aartsrival Real Madrid met 2-0. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden en oosten nog kans op een buitje. Minima rond 8 graden. Vanochtend in het noorden en midden af en toe zon. Vanmiddag overal buien met kans op onweer. Waar de zon doorbreekt kan het 20 graden worden. Tijdens buien een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Ik heb er even heel goed over moeten nadenken. Even gedacht, wat is nou het liedje waarmee ik jullie zou kunnen wakker krijgen? Want dat is wel de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je slaap valt. Het is de bedoeling dat je langzaam maar zeker toch een beetje dreigt wakker te gaan worden. En dat gaat uitstekend met Earth, Wind Fire, Boogie Wonderland. Roel Koeners toch altijd met vakantie, Paul van Gelder is klaar. En dus Hubermel tot 6 uur. Je zou denken dat hij al 100 jaar in het vak zit. Maar het is een hele jonge gast. Komt uit Brooklyn in Amerika. Eli Paperboy Reed. En heeft wat leuke, mooie liedjes mogen maken. En als je dat dan hoort, dan lijkt het alsof je teruggaat naar de jaren 60. Alsof je echt een hele oude soulplaat hebt opgezet. En dat is het dus niet.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 heeft het net even wat anders gemaakt. Een beetje fraai gemaakt. Recycled. We leven in een tijd dat alles duurzaam moet zijn. Daar heeft hij heel goed rekening mee gehouden. En heeft net een hele mooie, aangename nieuwe cd afgeleverd. Deze Milo uit België. Wel eens van het gezelschap Blaas of Glory. be down. Blaze of Glory. Blaze of Glory, niet Blaze of Glory, Blaze of Glory. Ze zien eruit alsof je Vengeance tegenkomt uit de jaren 80, jaren 70, jaren 80. Ze hebben van die hele strikke, hele strakke broeken aan. En ze hebben een pruik op en het ziet er werkelijk waar zo grappig uit. Op festivals zijn ze heel erg geliefd. Ze waren toevallig te vinden op paaspop in Schijndel. Dat raden ze op Blaze of Glory... naar aanleiding van de cd die ze hebben uitgebracht... heet Highway to Hell. Allemaal liedjes die ze dus minder meer hebben verbouwd. Een heavy metal marching band, zo noemen zij zichzelf. Dit was Jump... Wellicht dat u het hebt bekend, dat huis van Van Helen. Maar er zijn meerdere, meerdere variaties mogelijk op datzelfde liedje van Van Helen. Denk eens even aan Paul Anka. Paul Enka heeft een hele tijd geleden, 2005, de stoute schoenen aangetrokken...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 The Way You Make Me Feel, Love Cats, Eyes Without a Face... Hello, Smells Like Teen Spirit... It's a Sin, Black Hole Sun, Wonderwall... allemaal heeft hij ze verbouwd. Rock Swings, Palanca. En dat hij nog steeds heel actief is, dat heeft hij later nog een keer weten te bewijzen met Michael Jackson. This Is It was zijn plaat, zijn hit. Michael Jackson heeft het ooit eens op een bandje gezet. Dat is later dan weer postuum een hit geworden voor Michael Jackson. En hij zingt dat ook. Palanca hier met een album Rock Swings uit 2005. De nacht klinkt anders. Shake out the dust. Put it all behind you. Get in and drive into the sun. Shake off the dust. We don't need a reason. Get in and drive. It's time for having fun. Zip the bags up, drop the top down got Springsteen on the radio. Turn it up, turn it up. Now here we go. Ooh, we've got nothing to prove. We've got nothing to lose. Been searching for a dream over the horizon. We've already found it right here and now. We got all we need. We're in this together. The best things in life are free, without a doubt. Zip the bags up drop the top down. We've got Springsteen on the radio. Turn it up, turn it up. tub down. We've got Springsteen on the radio. Turn it on. is Dazzle Cat, het bandje van Tjert Bomhoff. Het gaat goed met deze band. En dit was het liedje dat je al regelmatig op de radio overal zo'n beetje voorbij hoort komen. Embrace, ik hoorde ze een tijd geleden nog in De Wereld Draait Door. Dat was eigenlijk de eerste aanleiding om eens wat te gaan beluisteren van deze mannen. Moon Rush zat ervoor, Ralf van Manen schreef het, Nothing to Lose, deze week gepresenteerd. En het debuut dus hier op Radio 1 bij de VARA. Pieter Bon zat ooit eens bij mam. Dat is lang geleden. Als vandaag niet was. Van het album Iedereen Klopt. De wereld voelt goed vandaag, dagen zijn mooi lang. Ze verstaan zelfs de kou in het tijdelijk verblijf. Maanden voor dag en geen verhaal De nevel blijft hangen, het is de taal van het zijn. Waar ze samenkomen in de blik van het gezicht. De woorden om het even, alleen de stem geeft gewicht. Als vandaag niet was, zou tijdelijk niet zijn. Als vandaag we zetten hem Pieter Bon, John Nuiten, Iedereen Klopt, zo heet het album. Ze hebben het net afgeleverd. Ook een beetje vers nog. Iedereen Klopt, heet de cd. Het liedje Als Vandaag Niet Was. En Pieter Bon is bekend als directeur van de Fontes Bedrijfshogeschool. En daar eh, werkt hij tegenwoordig, maar maakt ook nog wel af en toe een beetje muziek. Zo is dat hoorbaar. Is vinden op Twitter. En het leuke is, dit liedje, als je dat leuk vindt, kun je gratis downloaden. Gewoon even naar Facebook gaan en dan vind je alle informatie over deze Pieterbon. Of googelen, dan kom je hem ook vanzelf tegen.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 Return night today. No Milk Today van Hummers Hermits. Het werd geschreven door Graham Goldman. En Graham Goldman kennen we van 10cc. En Graham Goldman was in Nederland en vertelde alle leuke verhalen... speelde ook de liedjes van Waleer, speelde de liedjes van 10 en liet horen dat hij nog steeds alles zijn huis heeft. En liet ook een beetje horen dat hij achter al die goede liedjes zat. En vertel ook de verhalen erbij. Hoe kwam hij ooit op het liedje No Milk Today? Het is een beetje dubbel. Zijn vader was heel belangrijk in zijn leven. Zijn vader die wilde graag muzikant worden... maar kreeg de kans niet om muzikant te worden. Daar vertelde hij niet over. Maar wat hij ook vertelt bij dit liedje... is dat zijn vader dus melkboer was... en dat hij dus een leeg flesje aantrof met een briefje daarin. En daar, ja, nou ja, het, dus No Milk Today. Maar ook het feit dat bij dat huis waar het flesje stond dat daar geen liefde te vinden was in dat huis. Dat het huis niks had en dat daar de mensen ook niks hadden. Dat is een beetje dubbel. No Milk Today van Hermit. Hermits. En nu ken je ook het verhaal wat erachter zit. En over oude mannen gesproken, oude liedjes gesproken. De zombies, wie zou denken dat ze niet meer bestaan? Ook zij treden nog altijd op, hebben dezelfde leeftijd als Graham Goldman. Ik heb het over Colin Blundstone en Rod Argent. Naar aanleiding van het feit dat ze nog steeds bestaan en nog steeds optreden. Shine on Sunshine. another day. It's just another day. Sergeant Callum Blundstone. Wie had ooit gedacht dat ze nog steeds zouden bestaan... dat ze nog steeds op tournee zouden zijn... dat ze nog altijd als zijnde de zombies muziek zouden maken. Hoe oud zijn ze dan? Want hoe lang zitten ze in het vak? Ze zitten al 50 jaar in het vak. Zijn ze dan 93? Nee, maar ze waren 16 toen ze begonnen. En dat is een hele jonge leeftijd, zoals veel muzikanten. Steve Winwood, ook al een jong. Onze eigen Albert West was ook een jaar of 16 toen hij begon met die shuffles. John Bass. Hoe oud zou zij zijn geweest? Ziet er jong uit, maar dat weet je tegenwoordig niet meer. Al de foto's worden bewerkt. Just the pattern of sunlight on a building. Just a flash in the window I was passing.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 omdat hij andere dingen wilde gaan doen. Hij wilde graag met zijn eigen muziek bezig zijn. Maar de sfeer en de uitstraling van Simply Red zit er nog altijd in. En het eerste project wat hij heeft neergezet als soloman... was een eerbetoon aan Bobby Bland. Bobby Bland, 81 jaar inmiddels, is een blues souljongen. En heeft met hem gesproken, heeft naar hem geluisterd... en heeft als eerbetoon het album uitgebracht. Dat heet Tribute to Bobby, hoe kan het ook anders? En in 2008 is het uitgebracht. Daarvoor John Bees, Ook zij zit al heel lang in het vak. Want ter gelegenheid van haar jubileum... is er nu ook een dubbel verzameld cd uitgebracht. Play Me Backward Inderdaad, staat ook verkeerd opgeschreven. Play Me Backward, zo heet cd. Een terugblik op haar carrière, een terugblik op haar periode vandaag. Tim Grimm. weet ons te vinden via het internet. Tim Grimm is acteur, grote acteur in Amerika. Ik zal het niet zeggen, maar je komt hem regelmatig films tegen. En hij heeft zijn eigen boerderij. En maakt muziek. En dat doet hij ook vooral op zijn eigen boerderij. Nodigt die mensen uit, dan gaat hij een beetje muziek zitten maken. En is een hele aangename, aardige vent en zingt de sterren van de hemel. Dat gaat goed. 66, Will Rogers Highway. Down 66, the people go. From the back rows, out of the dust bowl. We're all rolling in search of home. Some people walk Some people stumble, some people drive their fancy cars, some people ride a westbound freight train. Folks are coming from near and far, and we don't want your handouts, mister. We don't want charity. We want to work and stay together. got children, we've got lovers hand in hand, and we're all traveling the crowded highway in search of justice in a promised land. we don't want your handouts, mister. We don't want En dat hij sympathiek is, dat hoor je terug in zijn liedjes. Terug te vinden op een nieuw album is niet in Nederland te koop. Je zult het echt uit Amerika moeten halen, maar dat gaat tegenwoordig ook zo gemakkelijk via het internet. Tim Brim Farm Songs. Hoe toepasselijk dat is bij het verhaal wat ik je net heb verteld. En het liedje dat ik draaide heet The People's Highway. Roel Koeners nog altijd met vakantie en dus... De nacht klinkt anders. Met Sabrina Stark. Goedemorgen en van harte welkom beetje wakker geworden of ben je nog aan het doorzakken? Monday morning, the weekend is over. Time to hurry up, down. You put your clothes on, but you'd rather stay in bed, cause you're feeling kind of See it all in blue, but trying not the shape that fits for you. Inmiddels een herkenbaar geluid geworden voor ons allen. Deze van Sabrina Stark. Another Shade, maar ze even gedraaid. Ik hoorde haar ook weer in de wereld draait door. Dat ze even een liedje deed van iemand anders. En wat een mooi stemgeluid heeft ze. Dat heeft ze meerdere malen bewezen. Nu ook eens diep in de nacht, vroeg in de morgen. Bij de Varen op Radio 1. Als je een trouwe luisteraar bent van Roel Koeners... dan weet je dat hij graag de Franse chanson wil draaien.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 Het is een tijdje geleden uitgebracht. En het klinkt gezellig, het klinkt vrolijk. En dat past wel een beetje bij jaargetijden. Zit aan het eind van weer een uur VARA Radio 1. Om 2 uur begonnen deze nacht met Paul van Gelder tussen 2 en 4. En nu is het Mol tussen 4 en 6 uur. Een korte onderbreking voor het nieuws. Het nieuws krijg je van 5 en dan, daarna ben ik er graag beter. terug. Het wordt koffietijd volgens mij. We sluiten dit uur af met Eurocinema is een gezelschap dat uitsluitend instrumentale muziek maakt. De Libris Literatuurprijs zullen ze dus nooit krijgen. Maar wat ze maken aan muziek klinkt hartstikke geestig, klinkt hartstikke gezellig, klinkt leuk. Ten voor, zei het album, omdat ze tien hebben gemaakt en ze zijn met z'n vieren. Zes uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mol.